Na het steekincident gingen omstanders met elkaar op de vuist... en daarbij raakte een agent gewond. Hij is in de ambulance behandeld. Elektrische auto's zijn populair en vooral deze maand ziet de branchevereniging BOVAG een ware run op de wagens. In de eerste drie weken van december was bijna de helft van alle verkochte nieuwe auto's volledig elektrisch. Volgens de BOVAG komt dat door de nieuwe belastingregels die eraan komen. Vanaf 1 januari wordt de bijtelling op elektrische auto's verdubbeld. De autobranche verwacht dat in het hele jaar 50.000 nieuwe elektrische auto's worden geregistreerd. Vooral Tesla's zijn in trek. Daarvan zijn dit jaar 30.000 exemplaren verkocht. Israël staat christenen op de Gazastrook toch toe om met Kerstheilige plaatsen in Israël te bezoeken. Twee weken geleden kondigde Israël aan dat de gelovigen wel naar het buitenland mochten reizen tijdens de feestdagen, maar niet naar Israël of de westelijke Jordaanhoever. Daardoor konden ze niet naar plaatsen als Bethlehem of Jeruzalem. Christelijke leiders in Jeruzalem hadden geprotesteerd tegen het verbod. Er waren vier wedstrijden in de eredivisie vandaag. Vitesse is dankzij een 3-0 overwinning op VVV Venlo twee plaatsen gestegen... en gaat als nummer 6 de winterstop in. Eerder vandaag klom Feyenoord naar de vijfde plaats... nadat de Rotterdammers in Utrecht wonnen met 2-1... FC Utrecht versloeg FC Emmen thuis met 2-0. Ajax won thuis met 6-1 van ADO. En door die overwinning heeft Ajax weer afstand genomen van nummer 2 AZ... dat gisteren bij Sparta verloor met 3-0. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog.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 Same thing every year. So let's have a funky Christmas. Now I'm down, let's go. Come on, come on. Uh-huh. Hey, where's that Check it out. Hey, yo, that's my homeboy on the block. Hey, this is funky. Have a funky, funky Christmas. time. We're gonna celebrate with rhyme. Danny B, are you ready? Ready as a lion, steady. You know Joey Joe, ready. Jordan and John. Yeah, come on. We got a funky, funky Christmas going on. Have a funky, funky Christmas. Have a funky. yeah. Girls on the floor, no side posse at the door. Should I stop? Nah. Cool, here's more. Of this song, a funky Christmas melody. Cause Jordan K feels all oh, so Christmassy. Throw your hands in the air. Pause. Kick, the, the ballistic Santa Claus. Funky, funky Christmas. Eve, I saw a sight that you just wouldn't believe. St. Nick, by the fireplace. Dusting off his booty with a frown on his face. He said, hey, I said what? He said you, I said what? He said you left the fire burning and I burnt my box. So now I've learned, you've got your turn. The fireplace now so Santa won't get burned. Have a funky, funky Christmas. Yo, MC Santa, you boy Donnie play percussion, did you? I didn't have a clue. Yeah, get busy, Donnie. Yeah. Uh huh. Hey, check this out, little Funky Christmas Slipping and sliding through the city streets of Beantown, getting down to the Christmas beat. It's Danny D, I'm here with Christmas cheer. No feeling that another party of the year is going. I'm showing fresh rhymes I'm throwing. It's snowing outside, but we ho ho home. Santa's on the way, sleigh bells are ringing, swinging. everybody starts singing. Have a funky, funky Christmas. Christmas ook met je vrienden van Dance Radio. Ook de komende dagen veel DJ-geweld. Morgenavond Benny Brown met de BBB Show. 24 december Martijn Maas met Back on Track. En daarna Ed in de Geus. En de beide kerstdagen, kijk op de website, want goed gevuld. Veel gezelligheid. Lekker freaken met z'n allen. Deze plaat stond nog in de lijst. Speciaal voor Mug. Dit is Aura. Your sweet love keeps me satisfied. Like I Like It. Op 10 Records 1985 speciaal voor Mug. De band uit eh, Ohio. Hi, I'm Mary Davis. And I wish everybody a Merry, Merry Christmas and a blessed and happy new year. Paradise Band. No One's Gonna Love You. Met een hele rustige Roland TR-808 drumcomputer. Zou die in de lijst staan? Ik weet het nog niet. Ik heb de lijst niet definitief gezien. Ongetwijfeld staat de SOS Band in de lijst. Maar deze plaat, jawel, hij verdient een eh, plek hoor. De lijst gaat van start. Maandag 30 december om 10 uur in de morgen uiteraard. En dan door tot 6 uur op Oudjaarsdag. Wat een feest! Zelfs zit ik volgens mij van 4 tot 5. Ik kan niet wachten. Ik eh, ben nu al nieuwsgierig. Hey, where do you think you're gonna put a tree that big? Bend over and I'll show you. Happy holidays! From Dance Radio. Ho, ho, ho. Open up your door. I'm Santa Claus, and guess what, y'all? I got something to show. I came to bring some Christmas spirit. I got a big bag, now guess what's in it? Some for the rich, something for the poor. So Merry Christmas and ho ho ho. Ho ho ho, Merry Christmas, my foot. I'ma tell you what Santa really put under my so-called tree, but in reality, look like nothing but a decorated pole to me. Man, you talk about a tree, it makes me wonder, cause I never had a tree to put anything under. If I ever did luck up and get a tree, there was never anything under it for me. Man, I what y'all talking about. Cause when I come to your town, I just get chased out. I thought you would be happy to see Santa Claus, but all you say is stick 'em up Then give me your... You're lucky all you did was get ripped off. And it's time to keep your big fat ass up north. Because after my last few Christmas nights, if I see you around my neighborhood, I'm shooting on And I ain't even got a chimney for you to come down. So ain't no need for you to be coming around. Cause the last so-called Santa that came in with a sack wasn't giving out presents, he was taking them back. Man, y'all should be glad that I didn't quit. Cause I'm getting too old for this Santa Claus shit. Y'all think I'm getting presents made for free? I gotta pay them bills. Then ain't nobody paying me. You big fat whale, you might as well quit. Cause I can name a hundred presents that I didn't get. And if I did get a present, it'd be a hand down Yo, I got this for Christmas. Now how it sounds good to me, cause I'm about to freeze. You wanna see something? Look at the bottom of these. Me and my brothers can't go out at the same time, cause a coat that's theirs is a coat that's mine. Man, I know one thing, y'all better get off my neck and wait till you get your welfare check. Go on down to the office and stand on the line. Better hurry up, see, I got mine. Jingle, dangle, dingle for the pole. And once he gets your welfare check, y'all kiss my mistletoe. ho ho. getting mixed up. Cause year after year you keep fucking up. And now I know why, cause you're always drunk. Instead of G.I. Joe, you send me this junk. That ain't a G.I. Joe, that's a G.I. jerk. With a kung fu grip that don't even work. So all I did was just put him away, cause my G.I. Joe looks G.I. gay. That's why you don't get presents now, cause you're just in grace. G.I. Joe's gay, what difference does it make? After all, he's just a doll, ain't too much he can do. If you ask me, boy, ain't you sure about you? Man, forget about that. What about these shoes? Instead of Christmas carols, I'm singing singing the blues. Staring at the clock, looking hard at the time, cause I just played the number, combinated on a dime. I played 234 and put a penny on 7, combinated 4:12, and believed it 11. Put my last 5 cent on 356, and after all that I did hit shit. Jingle, jingle, jingle, fold and And once you get your welfare check, you won't and blow though with your big fat suit. Next time say no, don't send no substitute. Because I asked you for a beatbox and you know what I got? Dougie Fresh, you know that kid from down the block. For facsimile, we must admit, Dougie Fresh is good and made a perfect fit. He's the only reason why we weren't totally mad. Without Dougie, our Christmas would have been really sad. Jingle, jangle go for the Pope. And once he gets your welfare check, even Dougie Fresh gon' go. Ho, oh, ho, ho. Dougie Fresh gon' go. Christmas off, I had no loving in a while. I love to have sex, but I can't afford a child. My girl wants a baby, but I had to chill. She said, if you don't want a baby, then you take the bill. What is Christmas for? Huh? What is Christmas for? What is Christmas for? Yeah, what is Christmas for? Wind up toys that don't wind up. Talking dolls that don't shut up. This is the type of present that you buy when you're poor, so that's what you have to settle for. And it ain't no secret that everything's sunny if you're living in Palm Springs with all that money. Americanomics works, and I won't argue that is true. But if the economy is getting better, well, if you ask me, I'm doing much worse than before. With the welfare cuts, I don't eat no more. So if I did wanna go out, I couldn't go nowhere, cause I ate every last one of them reindeer. Rudolph first, I went down the list. I got so hungry, I just couldn't resist. I ate Dasher, Dancer, Prancer, Dixon, fried them up and then started to mix them. And before you knew it, they were all gone. I wonder what you're gonna do about my reindeer song. Sing Silent Night, and Jingle Bells, and all those Christmas rhymes Cause nobody gives a shit about your rain and hard time. You just jingle and jangle and hang out with the Pope. And when you get your welfare check, you might rain in by the skull. Dug it fresh and magnificent force and head on out the door. And leave these party people singing jingle jangle for the pole. Jingle, jangle, jingle for the pole. Don't take us for granted cause you may never know. One day when you least expect it, we can even up the score. So just jingle, tangle, jingle with the pole. De Christmas Rap van de Treacherous 3 uit 1984. De originele versie, de ongecensureerde versie. Want werd, later werd hij veranderd in de Santa's Rap. En inderdaad, de woorden waren toen iets eh, verdraaid. Wat uh, commerciëler en wat eh, minder tussen haakjes schokkend zo schokkend was het niet. Maar omdat hij inderdaad op de film Beat Street kwam... moest hij natuurlijk voor een breed publiek eh, kunnen worden beluisterd en bekeken. Dus dat werd helemaal veranderd. Ja. Even een jukeboxje. Een verzoekje van Paul. Nou, we horen Mike en Brenda Sutton. Dit is Don't Let Go of Me. They're playing our song, yeah my hips and move me. Everybody get down with me. Direct my hips and move me. inderdaad zo'n heerlijke dancefloor filler. Zo'n heerlijke klassieker. Deze plaat van Mike en Brenda Sutton. Don't let go of me. Grip my hips and move me. En het lukt altijd wel, want als deze plaat werd opgezet... dan was het altijd geheid dansvoer. Nog een half uur de Downtown Dance Show. Dit inderdaad, je hoort hem al. Een heerlijke klassieker Electro van Man Paris. tweede hit die hij uitbracht. Dit is de Boogie Down Bronx. Cool John Steve from the Free Force Crew. I came here to say a deaf rhyme for you about the I like the R to the A, the U, and the L. Pushing more power than a Duracell. And like the here to state uh, that I rock so good, I rock so strong, I rock so well, cause I last so long. I rock the mic with the greatest of ease for all the fine and the sweet and the young ladies. And when I say my rhymes, I know you want to fight. It's not right or polite, so we have to fight. But I don't wanna fight, I'd rather rhyme instead, because my rhymes sound fresher than Wonder Bread. And all our brothers in the Bronx, we got to rhyme. Catch all the ladies and blow their minds, and all the brothers and the sisters in the US of A. This hip hop music is here to stay. de beste platen van Man Paris. Inderdaad ontstaan eh, bij hem in de Bronx, uh, tegenover zijn appartementencomplex, zeg maar. Op een eh, basketbalveldje, waar hij samen veel ja, optrad. Is een groot woord, maar lekker dat het performer was met Raúl Rodriguez. En als ze dan naar de studio gingen die in zijn huis zat, gewoon een kleine home studio, in zijn slaapkamer was dat toen de tijd zelfs, zat vaak op de trap een jongen altijd een beetje te rappen. En op een gegeven moment eh, wilden ze toch in deze plaat wat rapwerk hebben. Hebben ze hem gevraagd. En dat is degene die je hoort rappen. En voor deze gelegenheid doopte hij zich ook om tot Freeze Force. Mocht ook op het label staan, dus het was Man Paris featuring Freeze Force met de Boogie Down Bronx. Heerlijke plaat. Hij heeft er zelf alleen niet heel veel geld aan verdiend. Het heeft meer geld gekost deze plaat. En dat is eigenlijk onvoorstelbaar voor een hit. En zo hoog als ik hem heb zitten. Maar goed, zo ging het nou eenmaal met al die platenzaken. Toen de tijd in. wellicht nog steeds. Dance Radio. Dance Radio gaat er ook dit jaar uit met een knal. en 31 december. De Dance Radio Classic Top 200. Drop, nu jouw 5 ultieme classics op het forum van Dance Radio. En bepaal mee hoe de lijst er dit jaar uitziet. De laatste twee dagen van 2019 tussen 9 en 6 hoor je het resultaat. Twee dagen compleet uit je dak met 200 waanzinnige kick-ass classics het niet, de de Dance Dance Radio Radio. Classic Top 200 op een half uur tijd om hem hier neer te zetten op het forum. Je verzoeken, zeg maar, aanbevelingen voor inderdaad de top 200. De classic top 200. Yeah, me too. Yes, honey. I'm gonna tell you a story about the badass easy. drinking whiskey and gin at the age of three. Listen and listen well. He's a bad motherfucker. Give me that goddamn book. Here, let me read you this one. Christmas in Compton. It was a silent night, yes, a holy night, until Mr. Claus turned into Santa motherfucking right. van eh, Gerard Ekdom dat eh, dit niet meer op de landelijke radio kan. Vroeger ging dit allemaal wel, maar... Volgens hem eh, zie je het een beetje zat, die vertrutting. die toch langzaam tot een absoluut hoogtepunt is gekomen. Waar hij wel eens boos op wordt, want hij zegt... waar zijn we toch in terecht gekomen dat we dit niet meer kunnen? Je mag niks meer, op de radio. Hier mag het wel bij Dance Radio. Ook dit soort platen. Easy E. Voormalig eh, lid van NWA. En vroeger ook met uh, de Rod Class Wrecking Crew wat gedaan met eh, Dr. Dre. Merry motherfucking Christmas. Live fucked up lives ever after the end. Yeah, yeah. Hi, this is Alexander O'Neill, wishing you and yours a very Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you. Een klassieker van Alexander O'Neill van zijn eerste platen. What's Missing? Alexander O'Neill. Van het gelijknamige album uit 1985. Je luistert naar What's Missing hier bij de Downtown Dance Show op Dance Radio. Live from Amsterdam. Je hoort in deze tijd van het jaar ontzettend veel kerstplaten. Zoveel kerstplaten dat ze af en toe volgens mij je neus uitkomen. Maar <laughs> hoort een beetje bij de tijd van het jaar. En inderdaad, eh, er is een nieuwe video uitgekomen van eh, Mariah Carey's All I Want For Christmas. Het is voor het eerst eh, binnengekomen ook op de Amerikaanse Billboard Hot 100 op nummer 1. Van Mariah's eh, album Merry Christmas kwam vorige maand al een deluxe editie uit... vanwege het 25-jarige bestaan van deze plaat. Er staan ook wat niet eerder uitgebrachte kerstliedjes uit. onder andere wat duetjes en dergelijke. En All, All, I Want For Christmas is steeds streaming recordhouder. Eh, en dit jaar voor het eerst op cassette en vinyl beschikbaar. En wij kunnen dus niet achterblijven, dus een dance radio editie van deze plaat is op zich wel eh, op zijn plaats. Deze plaat van All I for Christmas. Mariah. Ah. everybody. versie voor Dance Radio. Mariah Carey's All I Want For Christmas. En dan zijn we beland bij de laatste plaat van vanavond. En die stond nog open voor breuking. Dat vond ik inderdaad een mooie afsluiter. Deze van Suzy. Say Goodnight. night. De afsluiting van je weekend eh, is bijna een feit. Over zes minuten gaat ook de lijst dicht. De inzendingen voor de top 200. Mocht je nog wat eh, willen indienen. Ik zag Paul nog net een eh, plaat droppen. En wat mij betreft eh, graag tot uh, volgende week. Volgende week maandag. wat zeg ik? Zondag. Zondag en dan maandag. Maandag met wat oud-collega's gezellig. Wordt een hele gezellige tijd. Ook met de feestdagen. De kerstdagen. Goed gevuld. Voor iedereen die vakantie heeft, eh, heel veel plezier. Degene die moeten werken, ik wens je sterkte. Maar het is wel een leuke tijd om te werken wellicht hoor. Mensen zijn vrolijk. En hou hem aan. Dance Radio is erbij. Tot einde van het jaar. Met heel veel leven in de brouwerij. Wat mij betreft, zo direct wel rusten. En tot volgende week. I'm afraid Wens jullie allemaal fijne dagen en...